on your feet. A rocking to the sound that's so unique. Or fortified, guaranteed to shock. You can't resist or uh, that body rock. We're back again, and that's a fact. We're out to break and we cut no slack. A little rap from my neighborhood to rock this crowd like an MC should. De drukte in Amsterdam is nu op zijn grootst. Winkels sluiten hun deuren en kantoorpersoneel is op weg naar huis. De schoolgaande jeugd zit al lang achter het huiswerk. En het avondmaal staat geurend op tafel. De avond is nog maar jong. En toch, toch gebeurt er al iets. woens en donderdag is dit tussen 6 en 12 Decibel Radio. Decibel. Decibel Radio. In de stereo, dat komt dus van twee kanten. Na de phone in even terugbellen, zeg maar eh, kwart van negen ongeveer, want de Leo heeft een enquête bedacht. weer zoiets doms. Ah, kwart van negen duik terug. Oké, ja? ja? doe ik. Goed, doe. dag. Hey, komt dit je bekend voor? De nieuwste raasje uit de state. de nieuwste muziek op de 96.2 FM. De echte, de grote en de nieuwe. De hit. Hier gebeurt het op Decibel Radio. Het beste in Amsterdam. 96.2 FM. Kerst 2001. Overal heb je gezocht naar de muziek van jouw verlanglijstje. verlanglijstje. Je bent alle zenders al af geweest. Maar nergens kreeg je wat je echt wilde horen. Maar ineens, vlak voor kerst, werd de eten gevuld met een magisch geluid. Kerstman raast ineens vrolijker dan ooit over de daken van Amsterdam. Met op zijn radio een ongekende hoeveelheid unieke dancehits. Dit is de sound van 958. 958 Dance Radio. Op het maximale level. Laser FM. Nu 24 uur per dag. Live vanuit de hoofdstad. Oh, lift me Happy New Year. from laser en vrijdag. Radiodagen bij uitstek. Maar in het weekend is het tijd voor Radio Decibel. 36 uur lang muziekplezier met de Atelos Top 50 en tel met Decibel. Decibel Radio voor Amsterdam. Decibel Radio 96.2 FM, nummer 1 in Amsterdam. cha-cha, cha All this in the house. Hugger up. Why don't, why don't you? Jack, Sherelle, Newsom, The OJs, Patrice and Steve Perry. These names and so much more on Decibel, where it's in the mix. From Amsterdam, Laser zeggen, dat gevoel heb ik ook een beetje. Als ik achter de microfoon plaats neem op, eh, op zaterdagochtend, dat ik me heel wat voel. In het dagelijks leven stel ik helemaal niets voor me achter die microfoon. Ik kan de wereld helemaal aan vandaag. Goedemorgen en welkom, Glenn Jones. Daar begonnen we mee in I Am Somebody. 29 december 2001 op de kalender. De drie laatste dagen van het jaar. En laatste dagen van het jaar zullen een eh, geweldige dagen worden wat betreft Blazer FM. Dat kan ik je verzekeren. We zijn er gelukkig weer naar het probleem dat we hebben gehad de afgelopen dagen met het, het gebeuren, En dan dank aan de technische dienst. Die hebben het toch maar weer geflikt gisteravond. En wat een signaal zeg. Tussen 9 en 11 uur nog één keer de highlights wat betreft Decibel Radio 96.2 vanuit Amsterdam. If you think I'm coming on too strong Tell me, tell me girl Never would I try to call you harm No, you see my heart won't let me Since the first time I saw your face Once like magic, I was strong. Till you got some uncontrollable. joyride. You have never, never been before. Blazer Seagulls van de. Het is 1, 2, 3, 5, dus 1, 2, 3, 4 en 5. Dus 1, 2, 3, 4 5. Dus 1, 2, 3, 4 5. Goedemorgen, goedemorgen, zonnezorgen, goedemorgen, goedemorgen. 1, 2, 3, 4, 5. Test 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Goedemorgen, Pleasure Seekers. Van uh, eh, Pleasure Seekers is het Oh. En eh, tussen de fragmenten door. Zo, en uh, zoveel goede reacties gehad. Dat één keer doen, het item. Hallo. Eh, schaamrood op mijn kaken op dit ogenblik. Volgens mij was ik de microfoon aan het afstellen met de microfoon open. Dat moet je natuurlijk nou doen. Als DJ, want dan kunnen de luisteraars meeluisteren. Um, <laughs> er gelijk iemand binnen met een telefoon aan zijn oor. <laughs> het kraakte net ook zo. Ik geloof dat ik het nu heb opgelost. Dus we gaan het weer doen tussen 9 en 11. Op verder verzoek. Nou ja, het was maar een sms'je. Nog één keer de highlights wat betreft Decibel Radio 96.2 vanuit Amsterdam. En natuurlijk de muziek die daar werd gedraaid, zoals deze van Claire. all over to keep. With one concern, we have no time for sleep. Emotions overflow shouldn't be denied. Cling to me for the magic ride. Internet connection, baby. Serious. Oh, baby. Oh, baby. Intimate connection, baby. Yes, my love, spread your wings for the flight. We'll take a pleasure cruise all through the night. Intoxicated with so much affection. Spontaneity, the only direction. Put your trust in me, have no fear. Soon that special moment will be here take you where you've never been. je koffie, juffrouw? Koffie! Ik lust wel koffie, ja. <laughs> Het lijkt net of ze zeggen internet connection. Het is niet zo. Internet connection, je net clear. Een plaats die fel werd gedraaid op, eh, op decibel 96.2 FM. Dat staat nog eenmaal centraal hier tussen 9 en 11 op laser 958. Ik heb voor je klaarstaan Daniel Dekker. En denk je dat je het aan kan? Die disco op 11982. Nummer 30, daar openden we mee het tweede uur. Daniel Dekker. het zoveelste uur van de disco de 11982, Bijna 11 minuten over 4. En dit was nummer 30. Van de dubbel LP Master Mixers. Die verscheen eh, in de zomer van dit jaar. De Kiss FM. Kiss FM dat is een radiostation ergens in New York. En die draait de hele dag van dit soort muziek. Een klein beetje decibel, maar dan niet zo goed natuurlijk. Uit deze LP, waarop onder andere ook remixen terug zijn te vinden van de Nick Straker Band, Frans Jolie, A Limited Touch. En die train rijden wij Sharon Red nog een keertje. Een van de belangrijkste disco-artiesten van dit jaar. We komen er later nog tegen in de lijst. Ze stond vorig jaar in de disco op 1981 ook genoteerd met dit nummer, op nummer 43. En dit jaar vinden we terug in de remix op nummer 29. Can you handle it? Decibel Disco op 100 duurt nog tot 7 eh, uur. Want rond die tijd eh, verwachten wij de nummer 1. Door met nummer 29. De Master Mix Medley. Dit is Decibel Radio. Gemixt door Tony Humphries. Luisteraars, goedemiddag. Daisy Decibel. Op uh, eerste kerstdag. Let's go dance. Jawel, de Mastermix medley bij elkaar gemixt door eh, Tony Humphries met de grootste successen van het West End label. Het is ongelooflijk, deze, eh, deze plaat bereikte in juli van dit jaar de derde plaats in onze Atelos Top 5. En dat terwijl hij toch niet zo erg veel gedraaid werd hier bij Decibel. Maar een grote hit geweest in de discotheken en dat weet je. De 100 beste platen van het afgelopen jaar. Dat wil zeggen die platen die erg populair waren het afgelopen jaar in de discotheek in Amsterdam en omstreken. En platen die populair waren hier bij Decibel Radio. Zo ook op nummer 28 een... Eh, nou, een, eh, toch wel verwonderlijk eigenlijk. Cool in the Gang. En de LP S1 staat genoteerd. Kwam in augustus 82 binnen in de top 50. En bereikt een zesde plaats. Twee nummers werden er veel van gedraaid hier bij Decibel. Oeh la la la, de laatste single van Cool in the Gang. En hier is op nummer 28. Het nummer Big Fun. Het is groot feest. Kerstmis 1982 bij Decibel Radio. Jij hoort ze allemaal, de 100 beste. Het was nummer 28, de LP van Cool and the Gang as One. Kwam in augustus 1982 binnen in ons Atelos Top 50. En we de Big Fun. Terwijl de konijnen reeds eh, bereid worden in de Amsterdamse keukens. Daar wel mooie muziek hier bij Decibel Radio. Zo, op nummer 27 vinden we een plaat die op 26 juni binnenkwam in de top 50. Hij bereikte een derde plaats en we draaien vanmiddag in de remix. Nummer 27 is Bob McGilpin en Superstar. There's no doubt about it. DB Radio's got your sound. Decibel. Muziek. Live vanuit de hoofdstad. Laser 958. ます今熱い今熱いもう熱い maakte in de jaren 70. En die nog een keertje in 82 hoek om kan kijken met deze kraker. You used to hold me so tight. Je hoorde net Thelman Houston op Laser 958. Achter de schermen wordt op dit ogenblik hard gewerkt aan... Ja, mag je het een dance classic? Misschien wel een disco top 80 noemen. Want het uh, zijn inmiddels 80 platen geworden. Vanwege de grote aantal reacties die we hebben gekregen van de luisteraars van Laser 958. De platen die zij kunnen doneren. Aan die Dance Classic Disco Top 80 die we aanstaande maandag, de laatste dag van het jaar, gaan uitzenden. Het moet de apotheose worden van het jaar. En ik zelf mag er ook aan meewerken. Ik draai tussen 10 en 12 zullen niet de beste platen zijn, naar mijn mening. Het zijn de noteringen 60 tot en met 80, maar... Ik bazel misschien wel wat, want ik heb de lijst ook nog niet gezien. Daar wordt hard aan gewerkt. Ehm, je kunt nog reacties geven tenminste platen opgeven voor die lijst op 06 14 51 81 24. Of even een mailtje sturen naar studio.laserfm.nl Kom vandaag nog, want morgen wordt de lijst afgemaakt. En ik meen dat die ook gezet wordt op internet. De site www.laserfm.nl Tot 11 uur voor de allerlaatste keer. Het hoogtepunt wat betreft het meest legendarische radiostation dat Amsterdam ooit heeft gekend. Decibel Radio. Net al even kennis gemaakt met een eh, oude disco top 100 uit 1982 met eh, Daniel Dekker. Tegenwoordig programmamaker bij De Tros. Op Radio 3 zit hij op zaterdag en iedere doordeweekse dag Tussen 9 en 12 presenteert hij Gouden Uren. Ik krijg de piepen er maar niet uit. Dat is eh, ongelooflijk. Alles staat ontzettend laag wat betreft het uh, Misschien moet mijn hoofd niet meer bewegen misschien is dat het. waar ehm, deze bel ook zeer bekend op stond, zijn Top of the Hours. Ik heb er eentje gekozen voor je uit 1983. Uit de kerstperiode. Dat past wel een beetje bij deze tijd van het jaar. Dus ik zou zeggen, ga daar nog maar een keertje naar luisteren. Decibel Radio 96.2 FM, nummer 1 in Amsterdam. Merry, Merry Christmas. Merry, Merry Christmas. Everybody's spirit. The spirit's in the air. Merry, Merry Christmas. Everybody's in the spirit. Show you really care. Come on. Listen to the radio, touch the radio, dance. Dance, dance, dance, now. Listen to the radio, touch the radio, dance. Dance, dance. Listen to the radio, touch the radio, dance. Touch the radio, dance. Hier gebeurt het op Decibel Radio. Het beste in Amsterdam. 96.2 FM. Check our website for more info. www.laserfm.nl Yo, my Earl. Can I speak to one of the Dynamic Three? Okay, hold on. Hello, the request line. Hi, my name is Joanne. I'm from downtown, and I'd like to talk to one of the Dynamic Three. Charlie Prince. Hey, Charlie Prince, on your request line, I would like to know your name and your zodiac sign. Say what? You a Scorpio just like me, and I like to let you know that I'm nasty. If you give me the chance, would you fly, girl? I bet you any amount of money I could rock your world. Because when I'm in the mood to get things done, the hotel is the place we can have big fun. And if it doesn't sound right and you don't agree, let's go to my house, cause I got the key. I don't have a water bed, and the reason's why, because it's not necessary. Don't need to lie. So if you wanna be my girl, you must come correct, and you might be the girl that I would select. Cause I'm the heavens above, but known to be the prince love. When it comes to meeting me, you do have to show. Hello, the request line. Hi, my name is Irene, and I'm calling from Dynamic 3. Yes, MBG. Hello, MBG, on your request line. Hey, pretty lady, would you like to be mine? Come walk with me, I'll do you no harm. But hypnotize you with my love and charm. But if your hunger is a problem, I'll do better than that. I'll shuffle you around in my Cadillac. Cause I'm a grand priest, I'm a masterpiece. When I sweet talk you, baby, I just won't cease. There's so many people trying to be like me. And drive the young women as fly as they can be but me. I make money, drive fancy cars, live in a mansion, eat caviar. But I dream of big success. With you, baby, and I don't want no less. to the beat at the drop of the dime. So listen very closely while taking this line. I frame out the laziness and make them mine. I look them in the eyes, have them hypnotized. Put them in their dreams, start to fantasize. What could it be? Could it really be true? Think God sent the love that I once knew. Oh yeah, baby doll, it's your lover man. You know the one that's always putting beef in your pants. I serve champagne and caviar. I in my house, feeling like a star. You know I am the one who take it, let's make love. Take you on up to the skies above. Put you in my Squeeze you real tight when the job is over. I serve you right. Dit is Decibel. Al meer dan zeven jaar muziek voor Jong Amsterdam. Om kwaliteit en continuïteit te waarborgen zijn we momenteel genoodzaakt de uitzendingen in te krimpen. Daarom vanaf nu Decibel Radio 60 uur per week. Dat is iedere avond van 6 tot 12 en ieder weekend van 9 uur s ochtends tot middernacht. Steun ons, nu meer dan ooit. 60 uur per week, dit is Decibel, zo goed als live. Uit je bol. Out of control. Uit je bol. Twee achter elkaar weer. Alsof niets was. Nummer 15 in het jaaroverzicht. De Brooklyn Express. 69 Spang. Ook nog eens een keertje. Eh, sinds november 1981 14 weken in de lijst. Toe. Twee weken als twee de plaatsen van notering. En dit was de Amerikaanse formatie Was Not Was. Wel dan niet out of control. Overal een grote disco hit, behalve in Rusland. Tell Me That I'm Dreaming. Februari dit jaar binnen in de lijst. 13 weken genoteerd. En nummer 1 als hoogste notering. Door met de lijst, want hier is nummer 13. Later vond ik het intro alleen, maar dan ook alleen het intro wil opdragen aan collega Rob van Zomeren. Jos Land, bij tijd en wel is goed verdedigd. Morgen moet hij weer wachtlopen. En toen liet mijn jingle me even zakken. <laughs> Inderdaad, out of control. Dit is Decibel Radio. Rob van Zomer, ik weet niet of je zit te luisteren, maar geef acht, joh. Dit is Decibel hè? De nummer 10 in het jaaroverzicht. En eh, nog steeds genoteerd in Atlas Top 50. Stel nog niet waar ze morgen staat. Dat wil je wel weten en onze nieuwe aflevering van de Atlas Disco Top 50. Tussen 3 en 6 morgenmiddag. Melba Moore in de LP The Other Side of the Rainbow. Love's Coming At You is de track die we draaien. 11 september 82 kwam ze binnen. En ze staat nu al 16 weken lang genoteerd in de Top 50. En ze heeft zelfs al een derde plaats gehaald. Genoeg voor de tiende plaats in dit jaaroverzicht. Wat dacht je daarvan? René de Leeuw een buitenaard lekker kereltje. Jammer dat ik haar nog nooit ontmoet heb. Gaat ook voor de dame die op 9 staat. Die heb ik ook nog nooit leren kennen, jammer genoeg. Hier is Donna Summer. Een van de vreemdste collaboraties van het jaar. Donna Summer. in zij ging met Quincy Jones. Nadat een dubbel PD had gemaakt met Giorgio Moroder. Door platenbaas David Gavin totaal was afgekeurd. Zie daar het resultaat. Nummer 9 in het jaaroverzicht. En dat terwijl ze in de top 100 van 1981 helemaal niet voorkwam. Die van 80 ook niet haalde. Je hoort Ernie Watts op saxofoon. Oh, vergis ik me erin. Perfect volgens collega Frank Verhouten. Die zich al helemaal aan het voorbereiden is. Over zijn overzicht. Wat betreft 1982. Het overzicht van Blitz platen vanavond tussen 8 en 11 uur. Samen met Jack van Amstel. Hoor is dan al 25. Love is in Control. Van de LP Donna Summer. Waar nog een nummer 1 niet afkwam. Cover van het John Anderson nummer. State of Independence. Dat draaiden we niet, want dit was het meest gedraaide nummer destijds. In de zomer van 1982. Op nummer 8 in het jaaroverzicht om kwart over 6. Het enigste rustige nummer in de top 100 vandaar. Je luistert naar... Jouw favoriete station ook met de kerstdagen. Hier is de formatie Saint-Tropez. De LP heet de Hot Nest. Die stond 17 weken in de top 50 gehaald met een derde plaats. En hier zijn de Van Fatale. Toen was ze dood als de ziekenauto al tien voor half schuiven. hier worden de meest sensuele plaat van 1982. Et voici les dernières nouvelles. Jawel, we gaan een beetje Frans nieuws lezen door me heen zitten kwelen. dans le milieu de la haute couture et son... Hier hoorde de formatie Saint-Tropez van een derde LP Hot and Nasty. de Paris, matin de bonheur. Een heel mooi verhaal zit erachter. Ik versta geen Frans, maar ik kan het wel begrijpen Het is een heel mooi verhaal is. Nummer 8 terechtgekomen, de femme fatale. Plaats kwam op 13 februari dit jaar binnen. En verbleef maar liefst 17 weken in de ons Disco Top 5. Haalde een derde plaats. En is hij daar op nummer 8 terecht gekomen. Nummer 7. Dat weer gepaard met een verhaaltje. Als mijn jingleapparaat had gewerkt tenminste. Nog maar een keer proberen dan. Nee, hij doet het toch echt niet, geloof ik. Frank van Houten? Wat jij eens van je beste kant zien. 1, ah. 2, allee op. Allee op, hij doet het niet. Waar is de stilzetten dan? Zo dan. Dat het nooit zo ver kwam. Ik wou het gaan hebben over de dus langzamerhand wel erg bekende Italiaanse producers... Jacques Fred Petrus en Mario Malevasi... die al sinds 1979 studiogroepjes bij elkaar halen... om fantastische disco-LP's op te nemen. De muziek wordt veelal in Milaan opgenomen... waarna de muziekbanden naar Amerika verscheept worden... om ze daardoor Amerikaanse studiomuzikanten in te laten zingen. 1979 eh, was meer het jaar voor de formaties Macho en de Pieter Jacques Band. In 80 deed Pieter Jacques het met Change. In 81 met de BB&Q Band. En in 1982 met High Fashion. Als eerste een 12 inch Feeling Lucky Lately, gevolgd door de OP Feeling Lucky. Die 12 inch ga je nog een keertje horen, want die staat genoteerd op nummer 7. 24 april 82 kwam je binnen in de top 50. Hield het 18 weken lang uit en haalde een tweede plaats. Hier is High Fashion en Feeling Lucky Lately. papers, and I've got the man. Well, the man that she had that I took from her is not the man child that we thought he was at all. You know, you and I were together. I was so in love with you. But there was a little bit too much sugar and you were a little too sweet. There was a little bit too much sugar and you were too sweet. I think I wanna stay, but I don't know if I can. Love him like I do and share him with a man. There's another man. Another man in my life. my name, but it evidently was not my name. And I passed him on the steps one day, and he was switching more than I was. And I even caught them holding hands, walking right down Market Street. Y'all know where Market Street is. He was so desirable, and it's gonna be such a waste. You know, when you think everything is in place and what you think you have is not what you really have at all. Because in my case, what I thought I had was not an entire old man, but a facsimile thereof. Wasn't a clone or nothing. Either. I'm not, I'm not. there was a certain kind of a way that he talked to me. His voice went up. You know, first he was talking like, yeah, baby, yeah. and then he went, well, I don't, and, and it kept going up and down, and then there must have been, I figure a defect, um, not when he was created, but somewhere down the line, something went wrong de tijd dat ik wekelijks was te vinden in de boutique in de, in de Musketeers in Haarlem. Tiffany. Eh, wat had je nog meer? De Pios, Flora Palace. Uh, Dansen Beyoncé was ook nog een leuke tent. We in het Barbara Mason. Een van de kanshebbers om een plaatje te veroveren. In de disco top 80. Die we aanstaande maandag uitzenden. De laatste dag van het jaar. 31 december 2001. Another Man. Voor, René de Leeuw. Wat ook nog Rockmaster Scott, de Dynamic 3 en de Request Line. Dit is George Benson, geproduceerd door Mr. Kashif. Using a private life, we plan for the quiet life. when we dat kan, zo met zijn mond. Het nadoen van een bas op uh, weergeloze wijze. Geproduceerd, ik zei net al, door Kashif. En de uitvoerende artiest was George Benson. Zes minuten voor tien. Het gaat niet zo goed gaan met Adam Curry. Dus van de week eh, dat zijn eh, productie- of internetbedrijf Jambi... dat daar de medewerkers weglopen schijnen geruchten te zijn. En ook Adam is begonnen bij Decibel. Getuige feit van dit leuke spotje dat hij samen maakte met Leon Keizer. Vrijdag tot en met maandag. De hele week door. Zend jouw favoriete station jouw muziek uit. 24 uur per dag. Live. Met onder andere de nachtelijke escapades. En de gezellige sfeer die je van Decibel gewend bent. En bovendien op Koninginnedag onze uitzendingen live vanuit het Vondelpark. Decibel 96.2 FM. De hele week door. Dat is wel leuk. Want uh, Adam Curry die heette in die tijd John Holden. En die maakte destijds alleen maar Engelstalige uitzendingen. Men dacht ook dat het een Amerikaan was. En die op een hele grote, ja, zwarte Harley Davidson door Amsterdam reed. En niets was minder waar. Dat bleek later. Je hoorde hem net even Nederlands praten, samen dus met Leon Kaiser. So come hold me now. We could be dancing in the dark, dancing heart to heart. I might be acting selfishly. dancing in the dark. So come hold me now. Take another chance on love. We. Listen. woord. Dit in tegenstelling tot wat door velen wordt beweerd. Ook in Nederland is er ruimte voor commerciële radio en televisie. Een van de redenen waarom lokale radio en televisie niet van de grond komen... is het chronische geldgebrek bij de overheid. Een probleem wat eenvoudig op te lossen is door middel van... juist, de helpende hand van de commercie. Decibel Radio is zo'n commercieel station. 44 uur per weekend. Met de Atlas Disco Top 50, de Blitz Top 10 en Tel met Decibel. En dat op basis van de commercie. Amsterdam, u is gewaarschuwd. Dit is Decibel Radio. En dit is alleen nog maar het begin. We've only just begun. Decibel Radio 96.2 FM. And yes, we've just begun. Radio 96.2 FM, nummer 1 in Amsterdam. 2008